uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De boekraket die vlucht MH17 neerhaalde kwam uit gebied dat gecontroleerd werd door pro-Russische rebellen. Dat heeft voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gezegd tegen journalisten. In zijn officiële presentatie zei hij niets over welke strijdgroep de baas was in het gebied waar de raket werd gelanceerd. Op vragen van journalisten zei hij later dat de grenzen in het gebied een beetje fluctueerden. Maar het is een gebied waar pro-Russische rebellen de dienst uitmaakten, zei Joustra. Het Openbaar Ministerie beschouwt de crash van vlucht MH17 als een aanslag. Onderzoeksleider Westerbeke baseert zich daarbij op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het internationaal strafrechtelijk onderzoek richt zich volgens hem nu op moord. Het gaat nog wel tot in 2016 duren voordat het onderzoek naar de daders afgerond zal zijn. Eerste Kamervoorzitter Broekers heeft PVV-senator Faber op de vingers getikt... toen ze haar collega-parlementariërs nep-volksvertegenwoordigers noemde. Broekers vroeg haar die terug te nemen. Faber zei dat ze dat niet van plan was... omdat ze vindt dat de Tweede Kamerleden hun kiezers gruwelijk in de steek laten... en de Nederlandse bevolking inwisselen voor een islamitische. De voorzitter beschouwde de discussie die daarop losbarstte als buiten de orde. Ik heb geen zin in een ordinaire scheldpartij, zei ze. Minister Dijsselbloem van Financiën sluit niet uit dat de staat aandelen Air France KLM koopt als dat nodig is om de Nederlandse belangen veilig te stellen. Hij reageert daarmee op het pleidooi van VNO-NCV-voorman De Boer. Die vindt het zorgwekkend dat de Franse overheid wel een flink aandeel in de luchtvaartmaatschappij heeft en Nederland niet. Volgens de boer is het bedrijfsleven bang dat Nederland slechter bereikbaar wordt als KLM vluchten moet schrappen door financiële problemen. Het weer, vanavond en vannacht in het noordwesten buien, in het midden wat opklaringen en lokaal mist. Morgenochtend vanuit het oosten neerslag, met in Limburg mogelijk natte sneeuw. Uiteenlopende temperaturen morgen met 5 graden in Limburg tot 11 op de Wadden.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 De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 7 kilometer. En dat levert ook veel oponthoud op. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je tot nu toe de meeste vertraging.